Clemens Peters met het NOS Journaal. Boeren die onderweg zijn naar het Malieveld in Den Haag voor het protest... worden door Rijkswaterstaat naar de Utrechtse baan geleid. Het laatste stuk van de A12 naar Den Haag wordt ingericht als parkeerterrein. Volgens Rijkswaterstaat gebeurt dat bij hoge uitzondering. Eerder was de snelweg bij de afrit Nooddorp door Rijkswaterstaat afgesloten... maar die blokkade werd rond half één opgeheven. Op andere wegen richting Den Haag is het ook druk met boeren. Velen proberen hoe dan ook het Malieveld per trekker te bereiken. Het kabinet en de Tweede Kamer willen van 5 mei een jaarlijkse vrije dag maken. Bevrijdingsdag is al een nationale feestdag, maar de meeste werkgevers geven er geen vrij voor. Het voorstel van de regeringspartijen VVD en D66 om dat voortaan wel te doen, valt in goede aarde bij veel fracties. CDA, SP, GroenLinks, ChristenUnie, PVV en PvdA reageerden enthousiast op het voorstel. En D66 zou er ook Tweede Pinksterdag wel voor willen opofferen, maar daar wil de ChristenUnie niets van weten. Minister van Nieuwenhuizen is het eens met de conclusie van de Onderzoeksraad voor Veiligheid... dat de politiek niet eindverantwoordelijk moet zijn voor de toelating van bijzondere voertuigen op de weg. In het rapport over het stintongeluk van vorig jaar in Os... concludeert de Onderzoeksraad dat de onafhankelijke keuringsinstantie RDW hiervoor eindverantwoordelijk moet worden. Van Nieuwenhuizen erkent dat in het verleden de veiligheid niet altijd voorop stond... en dat daardoor te weinig eisen werden gesteld aan nieuwe voertuigen. In de wijk Brabant Park in Breda wordt voor het eerst sinds begin augustus weer gewoon post bezorgd. Ruim 2,5 maand kwamen er nauwelijks brieven of pakjes aan. Uit intern onderzoek door PostNL blijkt dat een besteller zo'n 12.000 poststukken niet bezorgde, maar opsloeg in een schuur bij zijn huis. De man is ontslagen. Het weer. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en dan gaat het regenen. Alleen in het noorden blijft er nog wat zon. Het is een graad of 15. Morgen wisselend bewolkt met buien en ook dan wordt het 15 graden.